Uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering werkt aan plannen om alleen bezoekers uit het buitenland toe te laten... als die volledig zijn gevaccineerd. Dat zegt een functionaris van het Witte Huis. De plannen worden nog uitgewerkt en het is nog onduidelijk wanneer ze in zouden gaan. Op dit moment is in een aantal Amerikaanse staten een flinke stijging te zien van het aantal coronabesmettingen. Amazon komt met een plan om minder producten te vernietigen en zo verspilling tegen te gaan. Zo krijgen externe bedrijven die spullen verkopen via de techgigant de mogelijkheid om teruggestuurde producten opnieuw aan te bieden. Eind juni onthulde een Britse tv-zender dat Amazon miljoenen teruggestuurde spullen vernietigt... omdat dat goedkoper is dan ze opnieuw in de verkoop te zetten. Het plan om verspilling tegen te gaan wordt het eerst uitgerold in onder meer de VS, Duitsland en Frankrijk. Over Nederland is niets bekendgemaakt. Reisplatform Booking.com heeft in het tweede kwartaal 141 miljoen euro verlies gedraaid. De omzet steeg wel naar 1,85 miljard euro. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie. Het verlies van Booking heeft onder meer te maken met het terugbetalen van coronasteun. Eerder dit jaar was er veel ophef, omdat het reisplatform bonussen uitkeerde aan de top van het bedrijf... terwijl het ook overheidssteun kreeg. In Nederland betaalde Booking 65 miljoen euro coronasteun terug. In andere landen ruim 50 miljoen euro. In het zuidwesten van Turkije heeft een natuurbrand een kolencentrale bereikt. Brandweerlieden probeerden de centrale in de plaats Milas te beschermen... door geulen rond het gebouw te graven. Dat leek aanvankelijk te lukken, maar afgelopen avond sloeg de brand toch over. Omwonenden zijn geëvacueerd. Het weer wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog.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 Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh, goes for the baseline.